Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het slecht behandelen van arbeidsmigranten wordt strafbaar. Ze moeten vaak onbetaald overwerken en wonen in slechte huizen. Er zijn hier al wel regels voor. Maar doordat die nog niet streng genoeg zijn... komen daders er nog te vaak mee weg, zegt staatssecretaris Van de Burg. Dit soort gedrag kan natuurlijk absoluut niet. Dat je zegt, eh, eh, ik pak je paspoort in, ik betaal je te weinig... en ik laat je op de grond eh, slapen. Alleen dat werd tot nu toe steeds via arbeidsinspectie en arbeidsrecht aangepakt. En we zeggen van nee, dit is uitbuiting van mensen in een zwakke positie. En daarom nemen we het ook op in eh, het artikel in de wet wat gaat over mensenhandel. Bijvoorbeeld controleren of werknemers wel een goede slaapplek krijgen. Anders zijn ook zij strafbaar. De Surinaamse protestleider Stefano Biervliet is weer op vrije voeten. Eerder deze maand liep zijn demonstratie tegen de regering helemaal uit de hand. Het parlement werd bestormd en winkels leeggeroofd. Dat was niet de bedoeling van het protest, zei Biervliet bij zijn vrijlating nog eens. En wat hem betreft is het protest dan ook klaar. Wij gaan door met strijden. Ik ben natuurlijk het stem van het volk. Ik ga altijd stem van het volk zijn. Ik wil aan de heer Santokki, de president van Suriname, vragen wanneer hij de prijzen gaat zakken. Wat is zijn ontwikkelingsvisie? Ja, het is nog niet klaar dus wat hem betreft. Biervliet heeft tien dagen vastgezeten. En dan een opmerkelijk verhaal uit Peru. Daar heeft de politie een eeuwenoude mummie gevonden... opgevouwen in de koeltas van een maaltijdbezorger. En dat trekt natuurlijk veel journalisten aan, zoals de Amerikaanse pers. It sleeps in my bedroom with me. There's my bed de TV set, and next to it, there's Juanita. I take care of it. Hij noemt het zijn spirituele vriendin. De mummie was 51 toen ze werd gemummificeerd, zo'n 800 jaar geleden. En ze is al lange tijd in de familie van de maaltijdbezorger. Maar de politie heeft de mummie nu wel in beslag genomen. Het weer dan nog. Vanmorgen bewolkt en ook kans op sneeuw. Later droog en zonnig en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 day he left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 that you only call me after midnight only call me after midnight It's not right. You only call me when you're high in Beirut Cowboys in Beirut Spelen op straat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 my name could not hear For so long I have tried to hide me Couldn't see that you were so near You know me, you show me everything that I really am And you saved me, you gave me strength enough to say Here I am the pain behind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 eyes as they said farewell But I'll know where several are If my dreams get real bizarre Cause I saved a few and I keep my dreams are bursting at the seams.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 Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game 了。